uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie is bezorgd over de opkomst van 3D-geprinte vuurwapens... en wil een verbod op het verspreiden van ontwerpen voor zulke wapens. Vorig jaar werden 14 keer 3D-vuurwapens of onderdelen daarvoor gevonden politie ontdekte ook een aantal werkplaatsen... waar op grotere schaal vuurwapens werden geprint. Voor zover bekend zijn in Nederland nog geen 3D-geprinte wapens gebruikt bij schietpartijen. De 25 veiligheidsregio's hebben afgesproken snel duizenden extra opvangplekken te creëren voor asielzoekers. Afgesproken is dat elke regio in principe met 150 extra noodopvangplekken komt. Bijvoorbeeld in lege kantoren en sporthallen. De oplossing is bedoeld voor een periode van twee à drie weken. Daarna moet er een structurelere oplossing komen. Het aantal executies wereldwijd is vorig jaar met 20% toegenomen. Volgens Amnesty International waren het er 589. De toename hangt volgens de mensenrechtenorganisatie samen... met de versoepeling van coronamaatregelen. Amnesty zegt dat het werkelijke aantal veel hoger ligt... omdat bijvoorbeeld China geen cijfers geeft. In dat land zijn volgens Amnesty vorig jaar duizenden mensen geëxecuteerd. President Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is tot een gevangenenruil met Rusland. En hij roept zijn bondgenoten op druk op Moskou, daarover uit te oefenen. Via een videoverbinding met het World Economic Forum in Davos zei hij... dat door Rusland verder economisch te isoleren en sancties te verscherpen... Rusland ertoe gebracht moet worden Oekraïense gevangenen uit te wisselen met Russische krijgsgevangenen.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. to when dreams get crushed But we come back stronger There's always gotta be de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie is bezorgd over de opkomst van 3D-geprinte vuurwapens... en wil een verbod op het verspreiden van ontwerpen voor zulke wapens. Vorig jaar werden 14 keer 3D-vuurwapens of onderdelen daarvoor gevonden. Het aantal executies wereldwijd is vorig jaar met 20 toegenomen... ten opzichte van 2020... Amnesty International registreerde 589 executies. De 25 veiligheidsregio's hebben afgesproken samen snel duizenden extra opvangplekken te creëren voor asielzoekers.